Kees Groot met het NOS in het Westland is een supermarkt door brand verwoest. De brand in het Albert Heijn filiaal brak gisteravond na sluitingstijd uit, vermoedelijk in het magazijn. De bewoners van 55 woningen in de omgeving werden geëvacueerd. Niemand raakte gewond. De supermarkt is helemaal verloren gegaan. Vanwege het instortingsgevaar zijn de muren die nog overeind stonden neergehaald. In een gevangenis in Afghanistan, die wordt geleid door de Amerikanen, zouden gedetineerden zijn mishandeld... Dat staat in een rapport van de Afghaanse regering. Een commissie sprak met de gevangenen van wie sommigen zeiden dat ze geslagen en gemarteld zijn. Volgens het hoofd van de commissie zijn er op de lichamen van de gevangenen geen bewijzen voor mishandeling gevonden. President Karzai van Afghanistan heeft enkele dagen geleden al gezegd dat VS het toezicht over de gevangenis binnen een maand moet overdragen aan Afghanen. In het cellencomplex ten noorden van Kabul zitten ongeveer 3000 gevangenen, voornamelijk terreurverdachten. Een fan van de Engelse voetbalclub Liverpool is gearresteerd op verdenking van het doen van racistische uitlatingen. Hij zou vrijdag tijdens een bekerwedstrijd Tom Adeyemi van Oldham hebben beledigd. De donkere Adeyemi kreeg tijdens de wedstrijd woorden met de fan. Daarna was hij zo van slag dat hij in tranen uitbarstte. De wedstrijd werd even stilgelegd en Liverpool-aanvoerder Gerrard was een van degenen die hem troosten. Het is in korte tijd de derde keer dat er in het Engelse voetbal een racistisch incident is. Liverpool-speler Luis Suarez kreeg een schorsing van acht wedstrijden voor het beledigen van een donkere tegenstander. En een zaak tegen Chelsea-speler John Terry loopt nog. Het weer, af en toe regenbuien en vooral aan de kust een krachtige tot harde wind.